Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De rellen in Voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol onrustig. In Londen hebben jongeren op minstens 20 plaatsen in achterstandswijken winkels geplunderd en gebouwen en auto's in brand gestoken. Bij de ongeregeldheden viel zeker één zwaar gewonde. In de wijk Croydon werd een man van 26 gevonden met meerdere schotwonden. De onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld. Problemen waren gisteravond en vannacht ook in Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol. Zij het op veel kleinere zaal dan in Londen. Voor het eerst werden ook in die steden winkels geplunderd en branden gesticht. Vanwege de rellen in Londen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland mogelijk niet door. De wedstrijd staat voor woensdag op het programma in het Wembley Stadion. De Britse voetbalbond FA overlegt later vandaag met de politie en woensdag wordt definitief de knoop doorgehakt. Voor het duel zijn 70.000 kaarten verkocht. Na een zwarte maandag op de effectenbeurzen zijn de aandelenkoersen in Azië verder gedaald. In Tokio staat de Nikkei-index 4,3% lager. In Hongkong staat de Hang Seng-index op een verlies van 7%. In New York sloot de Dow Jones-index gisteravond 5,5% lager. De sterkste daling in bijna drie jaar. De koersen dalen al twee weken. Sterke koersdalingen van deze week volgen op het besluit van kredietbureau Standard Poor's... om Amerika voor het eerst in geschiedenis niet langer de hoogste kredietwaardigheid toe te kennen. Kamermeisje dat oud-IMF-topman Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting heeft een civiele rechtszaak tegen hem aangespannen. Ze wil een schadevergoeding waarvan de hoogte nog niet is bekendgemaakt. In de aanklacht schrijft haar advocaat dat Strauss-Kaan haar bruut heeft overweldigd en van haar vrouwelijke waardigheid beroofd. Tegen Strauss-Kaan loopt al een strafzaak, maar het is de vraag of de Amerikaanse justitie die doorzet. De openbare aanklager liet vijf weken geleden weten dat hij twijfelt aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje.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 In de Randstad is de A28 Amersfoort richting Zwolle afgesloten tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer in de regio Utrecht onderweg naar Zwolle kan het beste omrijden via Arnhem over de A12 en de A50.